8 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Een man die vorig jaar in Loosdrecht zijn huisarts neerstak... heeft vijf jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen. De man viel de arts tijdens een consult opeens aan... en raakte ernstig gewond. Waarom de man zijn huisarts aanviel is onduidelijk. Hij weigerde mee te werken aan een persoonlijkheidsonderzoek... in het Pieterbaancentrum. Deskundigen zeggen dat de man een ernstige psychische stoornis heeft... en dat de kans op herhaling groot is. Taliban-strijders hebben in Afghanistan, in de hoofdstad Kabul... een gebouw van een Amerikaanse hulporganisatie aangevallen. Er vielen vier of vijf doden, onder wie een politieman en een buitenlander... en zeker 24 gewonden. Zeker vijf Taliban-strijders zijn gedood. De Afghaanse president Ghani had opgeroepen tot een staakt het vuren tijdens de Ramadan. Maar de Taliban wezen dat voorstel van de hand. Een woordvoerder van de Taliban zegt dat deze hulporganisatie als doelwit is gekozen... omdat die zich bezighoudt met schadelijke westerse activiteiten... zoals de promotie van vrouwenrechten. En in de Chinese provincie Xinjiang zijn sinds 2016 meer dan 30 moskeeën en islamitische heiligdommen ernstig beschadigd of vernietigd. Het blijkt uit onderzoek van de Britse krant The Guardian en het onderzoekscollectief Bellingcat. In de provincie, die ligt in het uiterste westen van China, wonen zo'n 13 miljoen Turkse moslims, veelal Oeigoeren. Volgens schattingen zitten zo'n anderhalf tot 1 miljoen van hen vast in heropvoedingskampen en detentiecentra. En de protestantse kerk in Nederland erkent na vier eeuwen voor het eerst het leed dat de remonstranten is aangedaan door hun verbanning uit de kerk. De hoogste man van de kerk, de scriba, noemde die verbanning in een toespraak een pijnlijk moment, in het bijzonder voor de remonstranten.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 Dan staan ze neer te klein en al hebben ze geheeld. Uit eten dat ze krijgen Het hast haast 1500, een naaie heerskepaar. Ze boelden en toenden, ze bleven altijd vrij. De zuskiet al nieuwe roer is nog, kanker. En de tune valt door de stad. De wattert een lied van Kurt Noor en scoort ze aan de bed. Ze jeuzelt honderd uit en de taal die men haar bijbracht had. Haar hij droog, droog, en dat ze naar binnen komen mat. Het van toezen, Europa het naai.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 Crazy. I like that. You like that. So let's be crazy. The contact, impact. I want that daily. Our breath getting deeper, deeper lately. I like that, baby. Cause I can't get suficiente. Está mal de la mente. Cuando estás solita que entre. Música para ponerla en ambiente. Yeah. Ella quiere que lo hagamos como aquella vez. Le busqué otro trago por si tenía sed. Todo lo que se pone bonito se le ve. Empezamos a piar, andamos en el jet. Vamos a calentar.